in de kleine lettertjes bij de miljoenennota. Kamerleden zijn erg bezorgd over de toekomst van de HSL, blijkt uit het rapport. In het noorden van Syrië is een chef van de Syrische hulporganisatie halve maan doodgeschoten. Het is voor het eerst sinds het verzet tegen president Assad dat een lid van de zusterorganisatie van het Rode Kruis is omgebracht. Het slachtoffer kwam uit Damascus toen zijn auto onder vuur werd genomen. Het is nog onduidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. Het internationale Rode Kruis in Genève zegt dat de aanslag bewijst dat er in Syrië geen respect is voor hulpverleners. In een oerwoud in het zuidwesten van Suriname zijn 46 nieuwe diersoorten ontdekt. Tijdens drie weken onderzoek werd onder meer de cowboykikker gevonden. Het dier heeft op elke hiel een spoor dat lijkt op de metalen prikkers aan cowboylaarzen. Verder ontdekten de onderzoekers een meerval die tegen aanvallen van piranha's wordt beschermd door een panzer met scherpe punten. De tientallen diersoorten werden gevonden in drie afgelegen gebieden in Suriname. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen en een graad of 5 aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Knopend Gouwen 7 kilometer. Heeft te maken met de gestrande kraanwagen op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer. De kraanwagen wordt later vanavond geborgen. Een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid 4 kilometer. Bij Delft is de linker dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam zijn bij Hendrik de Ambacht twee reishokken dicht na een aanrijding.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 heard of yoga Be a better football fan But if I was a singer that got her attention. So I said, oh yeah, I forgot to mention, I wouldn't trade a single day for a hundred years the other way. She just smiled and rolled her eyes, she's heard all of my lines. I said, come on girl, seriously. If I hadn't been so lucky, I'd be shooting pool in my bachelor pad, playing bass in my cover He's stocking up cold Bud Light For poker every Tuesday night, yeah i have a dirt bike in the shed Not one throw pillow on the bed I keep cash in a coffee can But if I was a single man hopeless golf game. I love the sound of your dagen zijn waar je heel even over na zit te denken. En dan gewoon uit volle borst zegt van, ik hou gewoon van jou. En het zou een heel ander leven zijn zonder jou. A Woman Like You, Lee Bryce. Hij heeft het zelf ook geschreven en uitgebracht eh, in het vorige jaar. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Dit is Country Track. En ook Americana van deze jongeman singer-songwriter Ryan Adams. Zijn cd noemt hij Gold. Het zijn allemaal gouden hitjes voor deze man. Ook oh, New York, New York. Well, through the city on a 4th of July At a firecracker waiting to blow Breaking like a robber who was making his way To the cities of Mexico Living in an apartment out on Avenue A At a tall on a corner of town Had myself a lover who was finer than gold But I've been broken, I've been busted up since Love don't play folds in my wallet and it stayed pretty good Still amazed that as I moved that on loop of the place When I was drunk and I was thinking of you Every day the children they were singing the tunes out on the streets And you could hear from inside You used to take the subway on the house in the third I would wait for you and not try to hide blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. So we better shake this whole thing at the door. die ik al een paar keer heb mogen ontmoeten hier in, eh, in Nederland tijdens eh, Roots. Eh, Take Roots heet het helemaal, om precies te zijn, daar in, in Assen. En ook nog op Blue Highway in Utrecht. Een man die de zaal helemaal plat speelt, zowel met een band achter zich als dat hij gewoon in zijn eentje op het podium staat met alleen zijn gitaar erbij. Ryan Adams had ik het dus over. En dit, dit is Dirk Bentley. Dan Wilson heeft het voor hem geschreven samen met Brad Beavers. En hij noemt het gewoon West, on a plain bound west, I see her stretching out below. Land, blessed motherland, the place where I was born. Scars, yeah, she's got her scars sometimes it starts to worry me Cause lose, I don't wanna lose sight of who we are From the man that we all en zijn Amy's Song. Let u eens de tekst van dit liedje. She was standing by the bar at the club We were playing half an hour before the show I couldn't stop staring so finally I decided to say hello She'd never seen the band but she was a fan She'd heard a couple of songs online We sat there talking till the club filled up And it was showtime I said I didn't catch your name She said Amy I said will I see you after the show She said maybe stevige dynamiek in dit nummer van Brand Anderson, Amy's Song. Ik weet dat er verschillende soorten whisky zijn, van malt tot uh, graan whisky en weet ik het allemaal. Maar Hemingway's whisky blijkt ook te bestaan. Althans, zo heet de cd van Kenny Chesney. Hij bracht de cd uit in uh, oktober 2011 en dit is één van de mooiste liedjes. Reality. For me it's a beach bar Or on a boat underneath the stars Or with my band up on a stage For a while everything's okay For some it's a fast car Moonshine in a mason jar And everybody has their way Somehow Cause everybody needs to break free From reality Yeah, some days it's a bitch, a bummer We need a rock and roll show in the summer To let the music take us away Take our minds to a better place we feel that sense of freedom Leave our worries behind, we don't need All we need is a sunny day And an old tailgate And we'll escape reality Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be So let's take a chance and live this everybody die net kon kijken in de country zien en nog niet zoveel hits heeft. gonna stop me down. My up, I just wanna have fun. So let a warning to you, you better run. He's Making Me Crazy. En Dwight Jokum, die heeft weer een heel ander verhaal over zijn vriendinnetje. Gun Gone van eh, deze Dwight Jokum. Die kwam uit in, dan moet ik even spieken hoor, 1995 alweer. Een eh, cd met daarop 10 eh, tracks en hij noemt de cd Gone. Hij wil niet zeggen dat hij weg is uit de country scene, maar hij wilde gewoon even rust hebben. Is inmiddels weer volop terug met het maken van muziek hoor. En dat geldt ook voor deze man. Al een tijd niets van gehoord. En dan ben ik toch blij als er weer ineens een cd gaat uitkomen van... Vince Gill. Samen voorgeschreven met zijn vrouw Amy Grant. anxious to know How's your life now? Are you still these things you know That we were still on those waters Wondering which way wants to know How's your life now? Are you still free or somebody? just one thing I long back for This decade of innocent youth 1993 al dit wordt opgenomen in de KRO Studio, Studio 4. Ruud Hermans live, de CD Blue Horizon 1993 zei ik al. En we moesten toch weer 15 jaar wachten totdat zijn volgende, nou niet zijn volgende CD verscheen, maar zijn laatst verschenen CD verscheen. En dat was de CD Forevermore. Ruud Hermans heeft hem eh, zelf, bijna zelf helemaal voorgeschreven. Een aantal nummers heeft hij laten doen door anderen. Onder andere een nummer wat ja, ik toch eigenlijk wel heel erg leuk vind. misschien wel omdat er mijn naam in voorkomt. Me and Jack. En hij zingt het hier als duet ook met eh, Dick van Altena. the two weeks ago He sells computers up in Ohio Guess he's doing alright He got fat and paar jaar geleden dus, eh, dus uitgebracht, deze cd. En eh, Ruud heeft mij wel eens ooit verteld, ja, om de vijf jaar wil ik eigenlijk toch wel een, eh, een cd opnemen. Nou, dit is opgenomen in 2008, dus ja, nog een jaartje geduld. En dan zou er weer een nieuwe uit moeten komen, hè, volgens de traditie van hem. een nee, die cd moet ik een keertje schoonmaken. De cd van Toby Keith. Gewoon zijn eigen aandragen. Should have been cowboy. I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. Rod wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place I should have been a cowboy I should have Jesse James ending up on the brink of danger Riding shotgun for the Texas Rangers Go west, young man, haven't you been told California's full of whiskey, women and ghosts, Sleeping out all night beneath the desert stars With a dream in my eye and a prayer in my heart I should have been a cowboy Loretta Lynn, Dolly Parton en Tammy Wynette. ze hebben ooit samen een cd opgenomen. Ze noemen de cd Honky Tonk Angels. Prachtige nummers staan erop. Niet allemaal door hun zelf geschreven. Zo is dit geschreven door Buddy Sheffield. Sitting on the front porch swing. which were already few were soon forgotten, just sitting on the front the heart front dames met uh, eh, kristalheldere stemmen, hè? God gave me you. Dit is Blake Shelton. I've been a walking heartache I've made a mess of me The person that I've been lately Ain't who I wanna be But you stay here right beside me And watch as the storm blows through And I need you als je binnenkort weer eens een keer naar een eh, goed optreden wilt hier in Nederland, eh, naar een country optreden met pure country, dan zou ik u willen adviseren, ga op 2 februari eens naar eh, meneer Frits in Eindhoven. Want dan staat daar op het podium Zoe Mutt en haar Lost High Rollers. spot februari dus in eh, meneer Frits in Eindhoven. En ik kan u verzekeren, ik heb ook even op internet gekeken. Ze staat daar met haar hele band. En af en toe pakt ze ook alleen maar haar gitaar. Prachtige dame met prachtige liedjes. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. Oh, people make me cry. Jawel. Goedenavond, dit is CFM Politiek weer. Het is weer tijd voor de vergadering van de Zandvoortse Raad. U gaat vanavond luisteren naar de twee eh, delen. Nou, dus het eerste deel is het debat en zoals gewoonlijk eh, volgt dan eh, om zo kwart voor tien het deel besluitvorming. Wij zitten hier in de studio voor gereed en wij dat zijn... Don de Grebber, dat ben ik. En eh, Pascal van der Beek. Goedenavond Pascal. Goedenavond Don. <laughs> Hallo. We, hebben dienst vanavond hè, met z'n tweetjes. Eh, ja. ja. We hopen altijd zoals altijd dat de Raad het niet al te laat maakt. Maar gezien de agenda zal dat ook nog wel meevallen. Hè? Jij bent er in ieder geval klaar voor. Ik ben er in ieder geval klaar voor, Je hebt ook een stukje muziek als het nodig is correct helemaal. Oké, prima, dank je. Goed, wat is de agenda voor vanavond? Nou, we hebben dan uh, zometeen in het debatgedeelte hebben we een, eh, een stukje wat misschien uit eh, de informatiekant, of wat daarin zit over het hek. Mogelijk zou de VVD interpellatie houden. Weten we niet zeker of dat doorgaat, dat, dat zien we wel. Dan is er ook nog een stuk naast de officiële agenda en dat is een raadsvoorstel van het college over eh, de veranderingen in eh, de wet werk en bijstand en de wet investeren in jongeren. Die worden samengevoegd en dat heeft nogal wat financiële consequenties. Eh, ik denk dat vanavond aan de aan de agenda gaat worden toegevoegd. Want het raadsvoorstel is ook gedateerd 25 januari, maar we zullen het even afwachten. De overige agendapunten zijn eh, benoeming van leden van de Rekenkamer. Nou, dat zal eh, niet al te lang gaan eh, duren. Een goedkeuring voor openbaar onderwijs, tenminste de begroting daarvan. daar zal nog wel wat over gezegd worden, maar het zal niet te lang duren. Dan wil men niet gebruikte gelden voor audits. Uit 2011 wil men over hevelen naar 2012 eh, en 2013. Zal ook niet zo'n groot punt worden. En dan eh, hebben we dat eh, zo'n beetje gehad, denk ik. Even kijken, daar is dan nog het... gisteren is daar dan nog gepraat over de Middenboulevard. Er is een discussiestuk naar aanleiding van de Raad van State. Uh, dat eh, staat niet op de agenda voor vanavond eh, in, eh, in het debat, en, oh, of in de besluitvorming. Het komt wel in het debat, dus er zal ook niks over te besluiten vallen overigens. Nou ja, en dan sluit het zoals gewoonlijk met de lijst van ingekomen post en verslagen van de vergaderingen en dergelijke. Dat staat ons te wachten. Wij gaan nog even naar muziek luisteren tot de voorzitter de vergadering opent. Pascal.